PVV-leider staat terecht voor het beledigen van moslims omdat hij de Koran heeft vergeleken met Mijn Kampf. Officieren van justitie van Roesel en Velleman vinden dat de Wilders van belediging moet worden vrijgesproken... omdat zijn opmerkingen betrekking hadden op de islam en de Koran en niet op moslims. Wilders is ook aangeklaagd voor het aanzetten tot haat en discriminatie. Die kwestie komt vrijdag aan bod in het requisitoor van de officieren van justitie voor de rechtbank in Amsterdam. Dan komen ze ook met een strafeis of een eis tot vrijspraak op beide aanklachten tegen Wilders. In Amsterdam zijn aan achtervolging twee mannen opgepakt. Aanleiding voor de achtervolging was een schietpartij op de Marnixkade... waarbij een auto met buitenlands kenteken betrokken was. De auto ging er met hoge snelheid vandoor en raakte daarbij twee andere auto's. Politie zette de achtervolging in, geholpen door een politiehelikopter. bij een afrit van de A10 ramde de buitenlandse auto een reclamezeil. De bijrijder werd meteen aangehouden. De bestuurder vluchtte een bouwmarkt in. Daar werd hij door de politie in zijn been geschoten en ook aangehouden. De Amerikaanse oppas, die, de Amsterdamse oppas die verantwoordelijk is voor de verdrinkingsdood van een jongen van zeven, hoeft niet de cel in. De rechtbank heeft de man veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en 180 uur werkstraf. Ging in oktober vorig jaar met zijn dochter en drie kinderen zwemmen in een bad in Amstelveen. Hoewel hij niet wist of de kinderen konden zwemmen, liet hij ze alleen achter in het bad en ging zelf in de sauna zitten. De jongen van zeven, die geen zwemdiploma had, verdronk. De rechtbank noemt het gedrag van de man van 47 onvoorzichtig, onoplettend